Morgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uur horen we de uitspraak in het hoger beroep... tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie eist ook nu weer levenslange straffen... voor de drie hoofdverdachten. Vorig jaar kregen zij celstraffen tot 28 jaar... maar het OM liet het daar dus niet bij zitten. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Het OM blijft het proberen, zou je kunnen zeggen. Eh, het vraagt de ultieme straf voor een enkelvoudige moord. Dat is om eh, af te schrikken. Ook omdat het OM het een... Uh, een aanslag op de rechtsstaat noemt, deze moord. Ja, en ook zien ze de moord op Peter R. de Vries als onderdeel van een reeks moorden rondom het Marengo-proces. Samen met de moord op de broer van kroongetuige Nebel B. en de moord op advocaat Dirk Wiersum. De Europese Commissie is binnengevallen bij het Europese hoofdkantoor van webwinkel Temu. De Chinese staat zou het bedrijf op een illegale manier financieel steunen, zegt economieverslaggever Aida Brands. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan eh, leningen van de Chinese staat waar dan 0% rente op zit of hele gunstige belastingvoordelen. En ja, het is, Temu is natuurlijk wel een beetje een hoofdpijndossier voor de Europese Commissie, omdat er heel veel goedkope pakketjes via uh, Temu Europa binnenkomt. Nou, er lopen meer onderzoeken naar Temu. De EU verdenkt het Chinese bedrijf er ook van van mensen op illegale manieren te verleiden tot aankopen. En in Balken in Friesland zijn op een zolder tien zwaarden gevonden uit de 16e eeuw. Lang werd gedacht dat het om nagemaakte zwaarden ging, maar nu blijkt uit onderzoek dat ze toch echt zijn. Ze zijn zelfs echt gebruikt, zegt het museum in Sloten. Er zijn wel gebruikersporen gevonden. Dus als je met een zaklampje kijkt, dan zie je dat er sneetjes aan de, in sommige zwaarden sneetjes aan de zijkant hebben waarop ze elkaar geraakt hebben. En dat maakt het natuurlijk wel dat in deze geschiedenis heel dichtbij komt. Door wie de zwaarden in de 16e eeuw precies zijn gebruikt wordt nog onderzocht. Ze werden niet alleen ingezet tijdens gevechten, maar ook bij ceremonies of als statussymbool. Heb ik het weer nog voor je. Het is een grijze dag met vooral in het oosten later kansen op wat zonneschijn. En het wordt 9 tot 11 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Polarized. leeuwen's me play once for you. find am grace. begging God to please me now. Darling, won't you ease my wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking it too easy But that's the way it is So here's the story from A to Z You wanna get with me You gotta listen carefully We got M in the place Who likes it in your face You got G like M ZFM 106.9 FM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 look on your face When you hurt under the surface Like trouble and they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, well, well, well, well. Walk like an Egyptian 在。 het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Show the world and all its people. All the wonders love can bring. Give us strength and understanding. Give us all one song to sing.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 falling down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 get a little crazy No, we're never gonna survive